Jobboot met het NOS Journaal. Het afgelopen jaar is Nederland veel vaker doelwit geworden van digitale spionage. Dat melden de geheime diensten AIVD en MIVD vandaag aan de Tweede Kamer. In steeds meer gevallen is er sprake van economische spionage. Het afgelopen jaar werd bijvoorbeeld ingebroken bij de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML... waarbij mogelijk gevoelige informatie is buitgemaakt door China. De man van 50 uit Groningen, die ervan wordt verdacht dat hij Jumbo-supermarkt heeft afgeperst, is al eens eerder veroordeeld. Volgens RTV Noord gaf hij in de jaren 90 leiding aan een bende die overvallen pleegde op onder meer SNS-banken in Groningen en Hoogkerk. De verdachte is volgens RTV Noord in 1993 veroordeeld tot 14 jaar cel. Ook zijn zoon van 15 is verdachte van de afpersing van Jumbo. In Vlijmen en Doetinchem heeft de politie gisteren drie woningen doorzocht... in verband met een onderzoek naar het witwassen van geld. Er zijn vier mensen aangehouden. De hoofdverdachte is een landelijk kaderlid van motorbende Satudara. Hij beschikte volgens justitie enkele jaren over grote geldbedragen... die niet, niet te verklaren waren, omdat hij geen legaal inkomen had in die periode. Bij de huiszoekingen zijn een geldhond en digitale experts ingezet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is van plan om binnenkort af te reizen naar het Midden-Oosten. Hij zal dan proberen om een einde te maken aan de oplopende spanningen tussen Israël en de Palestijnen. Het is er de afgelopen tijd erg onrustig. Zeker zeven Israëliërs en 29 Palestijnen zijn bij gewelddadigheden omgekomen. Israël zou overwegen om Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem af te sluiten van de rest van de stad. Danny Blind blijft aan als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft KNVB-directeur Bert van Oostveen gezegd... na de uitschakeling van Oranje voor het EK in Frankrijk. Turkije heeft zich direct geplaatst voor het toernooi. Het weer in Zuid-Limburg kans op natte sneeuw. Later in de ochtend verspreid over het land regen. In het westen blijft het overwegend droog. Temperatuur tussen 5 graden in het zuidoosten tot 10 in het noordwesten. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A2 de Bos-Utrecht. Tussen Beest en Knoop het Oude Rijn over 16 kilometer file rijden. Zo'n ongeluk gebeurt bij Knoop het Oude Rijn. Drie rijstroken zijn dicht. Vanuit Den Haag naar Amsterdam A4 langzaam rijden tussen Ipenburg en Zoeterwoude Dorp. Op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Avenhoorn en Weide-Wormer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Rottepolderplein en Batuverdorp. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Afrit Berkelen-Roderijs. reis. Er staat een kapotte vrachtauto op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Leerdam en knooppunt Gorkum staat 10 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam, een ongeluk bij de Van Brienenoordbrug, 5 kilometer.